Uh, ik wens je natuurlijk ook nog veel luisterplezier met eh, de rest van de programma's hier op Moedijk FM. Er is nog genoeg te beluisteren. En als het goed is, ik zeg als het goed is, kunt u dadelijk weer gaan luisteren naar het Keizerrijk. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info.rtvm.nl Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. Zeven dagen per week 24 uur per dag lokaal nieuws, sport, uit in Moerdijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Stem af op de kabelkrant van Moerdijk via Ziggo kanaal 954. De stem van de Westhoek. De beste mix Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. like a sleep Ja, de editors en Papillon beginnen we keizerrijk mee van eh, nou, de eerste van september. Ja, ga snel jongens. Goed, eh, nou eindelijk weer eens keizerrijk. Ik heb een paar weken verstek laten gaan. Sorry, het spijt me. Ik had andere dingen te doen. Hey, het is niet dat ik die bakken mijn geld verdien, dus eh, als ik iets beters te doen heb, dan ben ik gewoon pleiten. Zo simpel is het. Niet zo netjes, maar pak het alsof jij luistert. Goed, <laughs> ik heb dus twee uur lang heb ik onzin, onzin gepraat. En eh, lekkere muziek, eh, zo werkt het. Uh, nou, zoals eigenlijk elke keer. Heel veel van, van het concept van dat doe ik ook weer niet. Dus ja, nou, wat kan je verwachten? Giel van Bokhoven, Cumu. En nou ja, on die slappe lullen. Dus daar komt het eigenlijk om neer. Niks nieuws onder de zon. Maakt er allemaal niet uit. Dit is Maals Kane. Die stond een paar weken terug nog op Lowlands. En ik stond achter in de tent naar te luisteren. Ik vond het wel leuk. Come closer. talk to raar. de nieuwe LCD Galaxies. En daarvoor dus Miles Kane en Come Closer. En dit is de uh, Gorillaz. the music that we choose. the music that we choose. the music that we choose. the The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keeping my groove on. It's the music that returns. It's the music that returns. There's a monkey in the jungle Watching a fake trail caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on moving. Get the cool. Instantly, yeah, everybody. Instantly. point a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go.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 Als je zin hebt om te reageren, dan kan dat. Hè. Je kan eh, twitteren met mij. Dan eh, twitter je naar keizerrijk. En keizerrijk schrijf je met E lange IZ of korte IJZ. Of uh, je, gaat, je zoekt me op op Facebook, dat is Koert Keizer. En uh, nou ja, mensen die, die mij volgen, die, uh, die had ik al gevraagd... hey, wat voor dikke hit zal ik draaien aankomende zaterdag? Want zo lui ben ik dan ook nog een keer, weet je wel. Ik ga niet eens zelf, zelf verzinnen wat ik ga draaien. Nee, ik laat het jullie doen. En toen zei Daniel, hey, je moet Kelly's draaien. Nou, dan ga ik Kelly's draaien. Milkshake. if you're smart. La la la la. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. The Hungry Kids from Hungary. Ik las uh, eergisteren op eh, nu.nl las ik een, eh, een berichtje. En het ging over de Japanse tak van Domino's. Die was van plan om een, een pizzaketen te bouwen op de maan. Dat gaat ongeveer 15,1 miljard kosten. 1 miljard euro. En nou, het gaat voornamelijk in het transport zitten natuurlijk. Want hey, de maan is niet om de hoek. Maar eh, ja, blijkbaar zijn ze in zo'n ontzettende eh, concurrentiestrijd eh, verwikkeld met Pizza Hut. Dat ze, nou ja, dat ze nu een soort van publiciteitsstunt gaan ze alvast beginnen met voorbereiden voor een, een pizza hut of een, pizza huis te bouwen op de maan. Nou, is mijn goede vriend en stemgenoot ehm, Giel van Bokhoven, die vond het wel een interessant gegeven. En die was, was van plan om te kijken wat de, de domino's in Nederland allemaal van plan zijn. Eh, om te, te, hoe ver ze willen gaan om een pizza te bezorgen. Maar dat, eh, dat komt allemaal straks. Eerst gaan we nog even lekker muziek luisteren. Dit is Pete Philly en Perquisite. Mystery Repeats. Mr. B repeats, life got tricks, but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History always fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about those this. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis, oh, we just slide. through this thing called life. Everything gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. Mystery repeats. What if I never went and smoked that first split? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Dirk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello. What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll toss it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve. Mystery repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery repeats itself all over. Mystery repeats. Mystery repeats. Goedenavond, Dennis Pizza, Spromendiel, kan ik helpen? goedenavond, u spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Hoi. Goeiedag, ehm, ik had een, eh, een vraagje. Ja. Eh, is het mogelijk om ook een pizza te bezorgen ehm, zeg maar op een locatie, niet, niet echt een adres? Ehm, wat, wat bedoelt u, waar, wilt u het, waar zou u het dan willen bezorgen? ik weet niet, kent u het, het Liesbos? Ja. ja, dat is zeg maar, dan wil ik graag vlakbij die, die frietboer... En dan een beetje het bos in. Heb je ze weg dan? Nee, ik heb ze nog. Kan dat? Oh, uh, nou, ik, het is dus wel fijn als er een adres wordt aangegeven. Oh, oké, ja, het is in de buurt van de Drie Linden Dreef. Dreef. Ja? Eh, heeft u een heel klein momentje? Ja hoor. Dus. Was net de Deep Dish en Flashdance. Alvast. Wacht even op... eh de man van de pizza Um, ehm, Oké. Okay. goedenavond, bedankt voor het wachten. U spreekt met Maarten. Goeiedag. Ik had begrepen dat u een bestelling wil plaatsen. Ja, klopt. Ja. Oké, en eh, welk adres kunnen wij het bezorgen? Ehm, ja, het is een, aan de Drie Linden Dreef. Uh, eh, even kijken. Dat is zeg maar eh, bij het Liesbos. Uh, is het helemaal bij het Liesbos? Ja. Oké, en uh, op welk nummer is het? Eh, ja, doe maar aan het begin. Ik geloof dat het ja, 1 of 3 is of zo. maar mag ik vragen, bent u bij een huis of niet? nee, ik sta buiten, maar ik, ik wil wel even wachten of, of zwaaien of dat u mij herkent of zo. Oh, oké, want ehm, even kijken, bij het Liesbos, dat is vlakbij het centrum denk ik, hè? nou, het is wel eentje uit, uit het centrum hoor. Het is... eh. Ja, maar we, hebben twee filialen namelijk. Oh ja, ik, ik, had, ik had zeg maar het, eh, het, adres ingevuld en deze kwam eh, naar voren, dit, dit nummer. oké, prima. Dus deze was het dichtstbijzijnde. Ja, ik denk eerlijk gezegd als je helemaal bij het Liesbospark bent, dat is in eh, Breda-Zuid geloof ik, hè? weet ik niet uit mijn hoofd. Oh, oké, want het is wel het, het zuiden van Breda. Mm Ik ga heel even op de kaart kijken. Is goed, ja hoor. Ehm, ja, ik wil wel proberen te gaan bezorgen, maar ik weet niet zeker of het gaat lukken. Maar ik ga heel even op de kaart kijken. Is goed. Ja, dank u wel. Joe. Nou, sympathiek. Wel spannend dit. Dit is dan maar de eerste vraag. Hè? Ik heb nog veel meer gekke ideeën op de kaart kijken. Dus. Mm -hmm. Ondertussen luisteren we met z'n allen naar de kiestroom van Domino's. Jo. Fascinerend. En ding maar vol lullen, hè? lastig hoor. Dus. Mhm. Zal ik dan zo'n beetje muziek bij zetten? Goedenavond, bedankt voor het wachten, daar ben ik weer. Goedendag, hoi. Uh, yes, ik heb er eventjes gekeken. Ja? Eh, nou, het is, ehm, ik moet zeg maar wel even op een postcode of echt een huisnummer hebben, anders weet ik niet of wij eh, daar kunnen bezorgen. Oh, oké, zal ik even, kijken, kijken. Nou, ik had 4839. ja, ja, even. Kijken, want ik, ik neem even het, want u belt zo mijn mobiel telefoonnummer, maar u staat ergens buiten als ik het goed heb. Ja, ja. Uh, ik denk niet dat we daar kunnen bezorgen, eerlijk gezegd. Oh, oké. Het is toch een beetje te ver weg voor ons. De, het ligt heel eind uit de richting. Oké. En uh, ik moet, ja, ik moet eh, ook aan de veiligheid van de bezorgers eh, denken. Oh, eh, oké. dan moet ik wel echt, echt een huisadres hebben. kan mm niet aan de kant van de weg ergens bij een bos gaan bezorgen. Nee, ik had, ik had wel een adres hoor. Wacht, want ik had, ik had een... moet ik even, even googlen? Want ik had, er zat een, een, er zit een frietent in de buurt, dus ik kan daar wel wachten. Nee, ja goed, dat begrijp ik. Maar we moeten daar echt iemand... Eh, we bezorgen alleen, zeker op dit tijdstip, als er iemand woont. Eh, oh, oké. Dus, dus vandaag. Oh, oké. Dus eh, ja, sorry voor het ongemak. Dat wordt een beetje lastig. Oh, oké, dan probeer ik wel even iemand anders of zo. Oké, veel succes. Joe, dank je. Ja, Hey, fijne avond. Hetzelfde. hoi. hoi. Jammer, ik had nog allemaal smerige ideeën, maar komt er niet van. <laughs> Dit is Hurts en Sunday. question Italiano Breda. Goedendag, ik spreek met Giel van Bokhoven. Hoi. Goedendag, ik wou graag een eh, pizza bestellen. Ja, dat kan. Um, op de Drie Linden Dreef 3. Uh, eh, even wachten hoor. Ja hoor. Mag even... Als ik nog, als eh, de postcode even mag. 4839. 4839. Aha. Aha. Ja. Mm. bij Drie, Lin Drie Linden Dreef? Ja. Welke nummer? 3 wat voor pizza wilt u? Heeft u, heeft u pizza's met, met uh, lekkere worst? Ik heb zin in worst. Ja, we hebben Turkse worst. Oh eh, ja, Turkse worst vind ik lekker. Ja, <laughs> even kijken welke het is hoor. Eh, even kijken. Dat is pepperoni. Ja, is prima. Lekker. En dat is dan met woer champignons en Spaanse peper. Oh, lekker heet, daar hou ik van. Ja? Ja. <laughs> Oké, was dat het? Ja. Ehm, wel een dingetje. Ehm, het is eh, eh, vlakbij het Liesbos. Ja. En dat is een parkeerplaats. Ehm, en daar sta ik met mijn auto. Is misschien makkelijk als, als die jongen als die komt, als die even weer op zijn vingers kan fluiten. Oh, je staat... Eh, wat voor auto is het? Ik heb een, een oranje auto. Ja. Nou kan het misschien zijn, ehm, want ik weet niet, bent u bekend met Elise Bos? Ja, onze bezorger wel, denk ik. Oké, want het is um, een, een, een plek waar eh, soms wel eh, mensen afspreken, zeg maar. Ja. Ehm, want, eh, en welke merk auto? Peugeot. Een, een 206, dat, dat, dat ziet u. Ja, maar het kan misschien zijn dat er nog iemand in de auto zit. Mhm. en, als, en als de ramen een beetje beslagen zijn, is het misschien makkelijk als u even, even wacht en dat u even want, ehm. uh... Ja, is goed. Ik zou het even doorgeven. Ja? Maar, eh, even kijken, dus een pizza pepperoni. Ja. En dan... Uh, even wachten tot, ik, tot ik klaar ben in de auto. En even kijken hoor. dan is het over 20 minuten of... ja, oh, dan moet ik wel opschieten. Is dat goed? Um, want, ja, want ja, um, het kan misschien zijn dat ik ook nog een beetje op en neer aan het rijden ben. Ja. Want ik ben op zoek. Eh... Even kijken hoor, want het misschien het makkelijkste is. Over over 45 minuten. Ja, dat is ook goed. Heeft u, heeft u ehm, leuke Marokkaanse jongens in dienst? Oh. <laughs> Nou, van alles mee. Dit is de Bloodhound Gang en Bad Touch. Keizerrijk. about. So put your hands down my pants, and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the horny now. fix. Let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize the defies high tide D5, you sunk my battleship. Please turn me on. a Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lao, and then we'll do it doggy style so we can both watch X Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the horn now. mammal, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.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 And are you? Life is no race When I'm not happy I'm in disgrace bij Keizerrijk op Moedijk FM. En uh, straks nog een heel uur Keizerrijk, maar nu eerst even Crystal Fighters en Plage en het journaal. Zie ik je straks.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 Koer de Keizer met Keizerrijk. Turn around her neck Take me to the water and watch me by the edge Reflecting all the fireworks in my head Free things for poor people, that's what she said All the gold you're wearing will save you in the end Take me to the water and watch me by Tweede uur Keizerrijk met The Infidels en Free Things for Poor People. En dit is Toepak. En die is dood. see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a person snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. I was supposed to be. How can the devil take brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh, come on. come on. Come on. That's just the way it is things will never be the same. be the same, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't right to see a black president. Uh, it ain't a secret, or not conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids. I gotta get paid. Well, hey. But that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. Oh, come on. Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. the way it is. Oh yeah. Oh, we gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now back with the box, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pip smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stay strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right tat tat tat tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some will never change. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. kent ze waarschijnlijk eh, van hun enige echte hit, was eh, Two Princes. En dit was dan zeg maar de slipstream hit, of nou ja, hitje. Little Miss Can Be Wrong van de Spin Doctors. En dit is de nieuwe uh, huisband van De Wereld Daardoor, Door, de Chef Special. I quit smoking three hours ago. Maybe still hopeful my burned down sober. Then again, how's it so? I got a shake up in my mouth, yo. Down I go. Nobody here to judge me though. Nobody here to stop me, no. Walking down the road with my megaphone, my pants down low, my big hat on, and yo. Notice I've been flown on these roads for a long time. Notice I've been throwing shows as I go by. We were so fine, you would hold me in the night. And if there be a one-way ticket to those days, I'ma jump up, go get it and go away. Yes, I go away if you would hold me in the night. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You're thinking what's there to deliver If there ain't no one around And if there's no one here to give you What you lost and haven't found Well then it's clear to me Why you and me Just fell in love with sound I just don't, I don't get it, don't get it Just let me now I don't get it, don't get it Just help me Scribbling this and I'm scribbling that. Scribbling this and I'm scribbling that. I pity the fool that ain't skipping the track. Cause yo, this is what you get, man. This is a track. I don't give a damn if you're thinking it's waxy. Yo, light up another one, people are sleeping. Light up another one, people are dreaming. Light up another one, nobody sees me. Light up another one. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You thinking what's that to deliver if there ain't no one around? And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. But don't get it, don't get it, just let me now. Don't get it, don't get it, just help me out. Don't get it now, I'm all out, out of words and out of sound. Don't get it, don't get it, just let me now. Don't get it, don't get it, just help me out the words and how to sound Peace to those who need it the most Let us lead them home on them bleeding souls Although we don't know cause the reason gone And they easy coming and easy going now Scribbling this and I'm scribbling that uh, Scribbling this and I'm scribbling that Pleasurecraft en Carney. En als je heel even wacht, dan uh, komt zo meteen Koerts Cumu uh, nog aan. Ik weet niet of je er echt op zit te wachten, want volgens mij zit niemand op te wachten. Het is een kutmuziek, maar dat is ook wel weer grappig. Eerst de Arctic Monkeys en 505. I'm going back to 505 If it's a 7 hour flight or a 45 minute drive In my imagination you're waiting lying outside with your hands between your thighs. Bombay Bicycle Club en Shuffle. Half elf, tijd voor... Koorts Kumu. Koorts Kumu, oftewel Koorts Kutmuziek. Jawel, elke aflevering eh, zoek ik weer op de krochten van het internet af. Op zoek naar mensen die denken dat ze talent hebben. En uh, videoclips maken. En die op YouTube gooien. En dan, eh, dan laat ik ze horen. En dan, dan denken wij allemaal met z'n allen. <laughs> wij zijn superieur, want wij maken geen kutmuziek. Komt daar van neer. Weet je wel, er zijn gewoon heel veel idioten op internet die denken dat ze getalenteerd genoeg zijn om nummers te kunnen schrijven. Nou, eh, nou ik heb dit, eh, deze keer heb ik weer een, een klassieke, een, echt een eh, cumu klassieke artiest. Ik heb ze namelijk al twee keer eerder gehad, maar echt... je moet ze maar eens googlen. Ze hebben echt een heel scala aan echt, echt hele slechte muziek gemaakt. Ik heb het natuurlijk over Anita en Ed. Anita en Ed, die, ehm, dat is, ja, volgens mij zijn ze ook een, een, stelletje. En ik heb altijd een beetje het idee dat Ed er niet zo'n zin in heeft. Anita vindt het allemaal heel erg leuk en Ed die hangt er een beetje doelloos achter. En dan zingt hij een beetje lafjes mee. het valt heel terug. Ik heb al, uh, ze hebben, twee nummers hebben ze gemaakt over Chinezen. Allebei zo racistisch als het test. En eh, ik heb ook nog een keer iets, ge, wat ehm, gaan we nu eten, heb ik al een keertje gedraaid. Nou ja, in ieder geval, eh, echt, ze maken echt alleen maar crap. En, dus ze hebben weer een nieuw nummer, althans ik ga vanuit dat het nieuw is, ik had het nog niet gehoord. En na, na al het Chinees eten moeten ze uiteindelijk, eindelijk, hebben ze dus tot besef gekomen dat ze veel te dik zijn en op dieet moeten. Dus hebben ze een hele flauwe videoclip gemaakt in, in, een sportschool. Waarbij eh, Ed probeert gewicht op te tillen en dat lukt dan weer niet. En, eh, en eh, Anita zit moeilijke gezichten te trekken in zo'n machine. Nou ja, je kent het wel. Het is allemaal heel erg treurig. Dus nou, daar gaan we nu samen naar luisteren. En dan gaan we samen tot de conclusie komen dat heel erg kut is. Want het is... Koorts Kumu. Anita en Ed, daar gaan we. gaan nu samen op dieet. Ontjes verliezen bij de vlees. We moeten weer wat slanker zijn. En gaan nu aan de lijn. Juist. Want ja, de zomer komt eraan. Er gaan er zeven tegenaan. Ja hoor. En treden ons nu in het zweet. We gaan nu op dieet. Hoe moet dat nou? Ja, dat moet. Altijd in het voorjaar wil ik aan de lijn. Ze wil heel mooi en slank in haar bikini zijn. Hij Hij naar de sportschool, hij moet er mee naartoe. Alleen al van het kijken word ik ontzettend moe. Hmm. Hmm. We gaan nu samen op dieet. Pontjes verliezen bij de vreed. We moeten weer zijn en ga nu aan de lijn. Koets, want ja, de zomer komt eraan. Nou, is ook klaar hoor. We gaan er stevig tegenaan. Koets, en trainen ons nu in het zweet. We gaan nu op dieet. Oh nee, Ja. Elke winter komt er wel een kilo bij. Nou, één 1 kilo. en is ze echt niet blij. Als de zon gaat schijnen, dan gaan we naar het strand. Oh, oh, oh. Ja. Maar is dat naar de sportschool, dat is het beste want. Het is het beste wand, want wat? We gaan ah. nu samen op die eet. Potjes verliezen bij de vleet. We moeten Ga nu aan Koets. de lijn. Want ja, de zomer komt eraan. We gaan er stevig tegenaan. En trainen ons nu in het zweet. We gaan nu op dieet. Koets. Ja, maar echt. Wat maakt het eigenlijk voor verschil? Is dit nu echt wel wat ik wil? ik We zijn toch eigenlijk goed man. Ja, dat zeker. Ja. Ja, ja. We gaan nu samen. Een beetje wijs eh, commentaar leveren, maar het doet precies hetzelfde. We moeten weer wat slanker zijn. En gaan nu aan de lijn. Kleine is zo fijn. Dat was ik niet, hè? dat was Ed. was ik niet. We gaan er zeven tegenaan. En trainen ons nu in het zweet. We gaan nu op die dieet. Ja. Nog We gaan nu op dieet. Wat jij doet, moet jij weten. Maar ik ga lekker eten. Zo, die ad. Koorts Kum. Uiteraard. Tijd voor een flinke gitaar. Dit is Wolfmother. En White Feather. chick. Ze snijft aan sleutels, shit is best wel sick. Ze breekt mijn hart, we delen eentje. Ik weet het wel, maar wil niet inzien hoe slecht ze is. Waar ik ook ga, rechts of links, hoop ik dat ze daar ergens is. Zijn met haar of alleen zijn, En ik weet niet wat erger is. Zij zit aan de lijn als modellen, dronken in de nacht en we bellen. En ik zeg dat ik van haar hou, maar ja, dat zegt er niks. Ze slaan me mee naar achter, vanaf en naar achter. We glijden naar de disaster, de afgrond. Pas in een gaan de party zo hard. we gaan niet om met mijn hart hartslag. Nee, de 130, we gaan zo heerlijk. Ze schudt uit de kleren, ze weet van het doet, doe. Ze weet van het doet, doe. Als het zweet gaat ze goed. Shirt up, let's go, all out, techno. Van het feestje. op een matras en ik lig naast je. Ik vind je master, voor al die open van je. Ik zeg je eerlijk, als het kon zou ik ze kopen van je. Dan was een grapje, hey, niet echt geslaagd, je lacht niet eens. Jij vindt mij pas wel vreemd, ik vind jou lastig, hey. Ruzie in de disco, tranen op de vloer. En ik weet dat ze van me houdt, maar ja, toch praat ze stoer. Ze sleurt me mee naar de after, vanavond naar achter. We glijden naar de disaster, de afgrond. Pas in de slap gaan, de bad is zo hard. Het gaat niet om met mijn hart Nee, BBL 130, we gaan zo heerlijk. Ze schudt uit in hoofd, maar de muziek is al uit. Ze wil blijven, ik lief van haar, huis. Maar de sleutels van mijn huis zitten diep in de neus. Ze slenden mee naar de achter, vanaf en naar achter. We glijden naar de zachte de afgrond. Ik pas in een slapgang, de party zo hard. Het gaat niet om met mijn hartslag, nee, baby we gaan zo heerlijk. Ze schudt aan de kleren, ze weet wat het doet, doet. Ze weet wat het doet, doet. Als ze zweet gaat ze goed. Shut up, let's go, all out, techno. Dio en de Fiesta Fur. Ja, zo heet hij. En uh, <laughs> nummer heet Techno. En eh, dit zijn eh, Utrechtse helden. Dit zijn de Maddox. En Dance Into The Dark. Benny Benassi, Gary Go. En jij bent mijn bioscoop. En nu snel een plaatje over drugs. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Sácate la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. La legalización de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. legalización y barato. Legalización, basta de prohibición ni en piso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita Tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. La legalización, cannabis de calidad y barato.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 yo. Yeah. Het was het. Keizerrijk voor deze week. Tot de volgende keer, tot de volgende knoop. En ik laat je achter, net zoals fucking elke keer. Met Want Want, dit is mijn meisje vindt me leuk. zegt ze nu wat me af tot ze me kent. Dan blijk ik asociaal en goor, met stond in elk koor. Ik kan het nu nog faken, maar ze krijgt het ooit wat door. Mijn meisje houdt van hockey en een hond. Ik zei haar eerst hoe leuk ik dat ik vond. Ik zei ook je bent mooi en heel die pokkenzooi Van aardig lief tot grappig, maar kom op, dat is ze nooit en niemand die het ziet. Ik tel tot tien, maar helpen zal het niet. Even wachten, rekken tot knappen. Mijn meisje kan vertellen, maar niet leuk. Ze gaan me door tot alles in me jeukt. Alleen maar over school, hoe hou ik eruit vol? Ik knik en ik zeg ja, maar hey, het boeit me geen hol. We zaten thuis bij haar, ik pakte de gitaar en zong heel vaak ik hou van jou, al was er niks van waar. We gaan eraan en niemand die tot tien, maar helpen zal het niet even wachten. Rekken tot we knappen. Even wachten. Rekken tot we knappen. ik ben. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Dag.